Behalve de vier Russen zijn negen Georgiërs gearresteerd. Veel van de Georgische arrestanten zijn militaire piloten die volgens Georgië zijn gerecruiteerd door de Russische geheime dienst. Vorige week werden al twintig Georgiërs aangehouden die ervan worden verdacht dat ze gevoelige informatie aan Rusland hebben doorgespeeld. Georgië en Rusland vochten twee jaar geleden een korte oorlog uit en de verhoudingen zijn nog steeds gespannen. Een speciaal interventieteam van Europese grenswachten in Griekenland heeft op de eerste dag 115 illegalen opgepakt. Griekenland vroeg de EU onlangs om hulp omdat het land de stroom vluchtelingen die via Turkije het land binnenkomt niet meer aan kan. Zo'n 90% van de illegale komt via Griekenland de EU binnen. De Europese Commissie besloot daarop het interventieteam van de organisatie Frontex naar het departement Evros in Griekenland te sturen. Sommige mensen zijn van nature beter beschermd tegen HIV, het virus dat aids kan veroorzaken. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat 1 op de 300 mensen bijna niets merkt van een HIV-besmetting. Wetenschappers aan de Harvard Universiteit hebben ontdekt dat een variatie in een eiwit daarvoor verantwoordelijk is. Een van de hoofdonderzoekers is dokter De Bakker, die ook in het UMC in Utrecht werkt. De ontdekking van het gen kan belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een vaccin, al zal dat volgens De Bakker nog lang duren. In Almelo is een gastouder van een kinderopvang afgewezen omdat ze te hoog is opgeleid. Ze heeft een HBO-diploma kinderverzorging en opvoeding en dat staat niet op de officiële diplomalijst. Dezelfde opleiding, maar dan op mbo-niveau staat er wel op. Het ministerie van Sociale Zaken lijkt niet van plan de regels te veranderen. De diplomalijst is tot stand gekomen op advies van de branche... en alleen de diploma's op de lijst zijn geldig, al dus het ministerie.